Zes uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Een verpleegafdeling in het Groene Hartziekenhuis in Gouda neemt per direct geen patiënten meer op. In verband met een aantal coronabesmettingen onder medewerkers en patiënten. Op de afdeling van interne geneeskunde is het dragen van een mondkapje vanaf nu verplicht. Om hoeveel besmettingen het gaat is niet bekend. De eerste verzekeraar heeft de premie van de basisverzekering voor volgend jaar bekendgemaakt. Bij DSW stijgt de zorgpremie met 6,50 euro naar 124,50 euro per maand. Die stijging is iets meer dan waar het kabinet van uitging. Op Prinsjesdag zei het kabinet een gemiddelde zorgpremie van zo'n 123 euro per maand te verwachten. Een stijging van 5 euro. DSW is een relatief kleine zorgverzekeraar en komt jaarlijks als eerste met de premie. In New York is een politieagent opgepakt die verdacht wordt van spionage voor de Chinese regering. De 33-jarige agent zou Amerikanen en Tibetanen die zich inzetten voor een onafhankelijk Tibet hebben bespioneerd. De politieman werd geboren in Tibet en vroeg in de VS asiel aan omdat hij in China zou zijn gemarteld vanwege zijn Tibetaanse achtergrond. Als hij wordt veroordeeld voor spionage kan hij een celstraf van maximaal 55 jaar krijgen. Het kabinet wil per 2023 af van de collectieve korting op de basispolis van de zorgverzekering. Minister Van Ark voor Medische Zorg vindt dat de korting vaak een sigaar uit eigen doos is. Volgens Van Ark wordt de premie eerst verhoogd om deze vervolgens aan sommigen terug te geven. Verzekeraars mogen korting geven als de verzekering wordt aangevraagd door een groep, zoals medewerkers in een bepaalde sector. Reddingswerkers proberen voor de kust van het Australische eiland Tasmanië een grote groep walvissen te redden. Van de 270 walvissen die vastliepen is al zeker een derde dood. De groep werd gisteren ontdekt en sindsdien is een reddingsoperatie aan de gang. De gestrande walvissen zijn mogelijk grienden. Die komen wel vaker vast te zitten in het gebied... maar het gebeurt zelden dat zo'n grote groep in de problemen komt. Het weer. Vandaag wordt het opnieuw zonnig en droog. Met een temperatuur tussen de 20 en 25 graden. Vanaf morgen wordt het wisselvalliger en koeler. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.